de mooiste meisjes zijn in Nederland. In Nederland, in Nederland. Ben je alleen, kom dan naar Nederland. Naar het mooiste meisjesland. Met een meisje als jij schijnt het eeuwige geluk. Jij bent knap en je bent een lekker stuk. Zo'n meisje als jij vind je echt niet elke dag. Daarom zeg ik jou dat ik jou zo graag mag. De mooiste meisjes zijn in Nederland. In Nederland, in Nederland. Ben je alleen, kom dan naar Nederland. Naar het mooiste meisjesland. De mooiste meisjes zijn in Nederland. in Nederland. Ben je alleen, kom dan naar Nederland, naar het mooiste meisjesland. Zijn we samen getrouwd, zal ons leven mooier zijn. Rozenrood, de hemel blauw en zonneschijn. Je bent mijn spiegel aan de wand, ik heb mijn hart aan jou verpand. Aan het mooiste meisje hier uit Nederland. De mooiste meisjes in Nederland, in Nederland ben je alleen. Kom dan naar Nederland, naar het mooiste meisjesland. De mooiste meisjes zijn in Nederland, in Nederland, in Nederland ben je alleen. Kom dan naar De mooiste meisjes zijn in Nederland, in Nederland, in Nederland. Ben je alleen, kom dan naar Nederland, naar het mooiste meisjesland.